de hal van het station instromen. Ook liep er water in de kelder waar stroomvoorzieningen staan. De elektriciteit werd afgesloten om kortsluiting te voorkomen. Rond half twaalf werd het treinverkeer van en naar Den Haag weer hervat. Engeland heeft de warmste oktoberdag ooit achter de rug. De temperatuur was met 29,9 graden net iets hoger dan het vorige record uit 1985. Ook in Nederland en België werden records gebroken. Het was de warmste 1 oktober ooit. De temperatuur liep in de beeld op tot 26 graden. Bijna 2 graden warmer dan het vorige record op 1 oktober. Dat was in 1908. Het weer vannacht helder, maar in het westen ook kans op dichte mist. Het koelt af naar een graad of 6. Overdag volop zon en temperaturen van 20 tot 24 graden.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 Het is voor het eerst dat de partij openlijk een naam noemt voor de functie. De PvdA Cenk Willink vertrekt op 1 februari. Hij is dan 15 jaar vicepresident geweest van de Raad van State. De procedure voor zijn opvolging lijkt vertraging op te lopen. Premier Rutte had toegezegd dat direct na het zomerreces een procedure zou worden gestart met een advertentie. Maar die is nog niet verschenen. De koningin is de voorzitter van de Raad van State, maar de vicepresident heeft de dagelijkse leiding en wordt daarom vaak omschreven als onderkoning van Nederland. Minister van Binnenlandse Zaken Donner moet met een voordracht komen. Als hij zelf kandidaat is voor de functie, zal een andere minister de voordracht overnemen. Het treinverkeer van en naar Den Haag heeft afgelopen avond een paar uur stilgelegen vanwege een lek in de airco van een broodjeszaak op het Centraal Station omdat het systeem door de stadsverwarming wordt gevoed, kon er flink wat water de hal van het station instromen. Ook liep er water in de kelder waar stroomvoorzieningen staan. De elektriciteit werd afgesloten.